Dat betekent dat je het spoor constant in de gaten moet houden. We weten dat bepaalde soorten risico's op bepaalde plekken eh, kunnen optreden en op andere plekken niet. Bijvoorbeeld eh, in Limburg met wat meer hoogteverschillen, dat je daar erosieproblematiek hebt. Veel trajecten zijn 150 jaar geleden aangelegd, maar er rijden nu veel meer en zwaardere treinen dan toen. In Rotterdam is vannacht een man in zijn been geschoten. Hij werd gevonden op straat door voorbijgangers en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt. De politie is een onderzoek gestart waarbij speurhonden zijn ingezet. Het dodental na de aardverschuivingen in Ethiopië is de afgelopen dagen opgelopen naar 229. De aardverschuivingen werden veroorzaakt door heftige regenbuien. Daardoor kwamen er modderstromen op gang. Nog veel mensen worden vermist en daarom zal het dodental waarschijnlijk de komende dagen nog verder oplopen. En deze fan mag als allereerste in Nederland de nieuwste Marvel film zien. Ze gaat samen met tientallen fans naar Deadpool en Wolverine. Dit is echt heel speciaal. Eh, anderhalf uur voordat hij officieel release. Dus geen spoilers voor mij deze keer. Heel fijn. Ja, fans kijken al jaren uit naar deze film. En dus hebben ze bij Pathé in Den Haag er een speciaal première evenement voor gemaakt. Eh, je hebt een mooi shirt aan. Wat heb je aan? Dankjewel. Dit is een shirt van mijn moeder. Eh, eh, dus is echt al heel oud volgens mij, maar het is Wolverine. In zijn originele pak, natuurlijk. <laughs> nou ja, ik ben al best wel lang fan. En ik zat heel lang op deze film te wachten. Dus ik dacht, nou, eerste keer mogelijkheid, dan uh, gelijk gaan. Het is de derde Deadpool-film. En Deadpool is een superheld die bekend staat om zijn grove humor. En gaat in een nieuwe film opnieuw aan de bak als zijn wereld bedreigd wordt. Het weer, nu nog veel wolken met lokaal kans op wat regen. Vanmiddag steeds meer zon bij zo'n 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam staan een paar korte files door de werkzaamheden aan de ringweg A10.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 En met oude, oude meuk allemaal, hè, zo noemen ze dat. Lekker oude muziek. Ik heb niet zoveel met dat gerep en daar eh, heb ik niet zoveel mee. die, muziek van de vandaag de dag is allemaal boem, boem, boem, boem. Eén drone, vind ik niet leuk. heeft u vlooien, luisteraars? Nou, Herb Albert wel hoor. Dit was een eh, Spaanse vlooi. Een Spanish Flea. Herb Albert en zijn Tijuana Bras. Ik keek eh, vanmorgen eh, mijn venster uit. Dat was in Bloemendaal waar ik woon. En, en ik kwam in Zandvoort en ik keek weer door het venster. En wie zag ik daar de zon? Nou ja, daar moet je daar natuurlijk een welkom aan heten, toch? morning stars shine. The earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning Good morning, sunshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine. song, sing a song. sing, sing, a song, sing a song. Daarvoor kun je nou eens een fout maken, man. Ik dacht uh, Good Morning Sunshine, maar nee, het is Good Morning Starshine. Nou ja, maakt eigenlijk niet uit, want een sterretje wordt ook verlicht door de zon. En als de zon er niet zou zijn, zou het sterretje ook niet zien. Dus eh, ik, zat wel een beetje fout, maar niet helemaal fout. Trouwens, wat maakt het allemaal uit? Weet u waar ik naast woon? Nou, dan ga ik nou vertellen waar ik naast woon. Sally called when she got the word.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 Heerlijk nummer ook. En ik even een kopje koffie nemen, luisteraars. the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. gonna steal the show You know, baby, it's the guitar man He can make you love He can make you cry He will bring you down And he'll get you high Something keeps him going Miles and miles a day To find another place the guitar man who's on the radio. You go listen to the guitar man. songs to play Then you listen to the music and you like to sing along You want to get the meaning out of each and every song Then you find yourself a message and some words to call your own And take them home lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting het was even stil en dat komt gewoon omdat ik eventjes eh, naar de keuken was om een kopje koffie te tappen, luisteraar. dat moet ook gebeuren. Hè? En duif moet je een beetje nat houden af en toe, anders dan, eh, ja, dan eh, gaat de spirit eruit. En dat moet niet gebeuren natuurlijk. Allemaal gezellige muziek vanmorgen en... Schiphol uh, kan met problemen. En daar staan rijen mensen bij die balie, met de, met de paspoortcontrole. En om die koffers allemaal in te checken. En, ja, en wat is nou de oorzaak daarvan?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 de oorzaak van de drukte op Schiphol? Een summer holiday. Iedereen wil met eh, het vliegtuig naar de warme landen. Ja, en dan, eh, als je allemaal tegelijk wil. En er komt ook nog een, uh, computerstoring en weersomstandigheden die tegenwerken, tegenwerken. Waardoor vluchten uitvallen. Ja, dan, dan krijg je problemen op Schiphol natuurlijk. Maar ja, toch blij dat we die luchthaven hebben. Want ja, het brengt ons overal waar we heerlijk van de warmte kunnen genieten. En one of these nights ga ik een keer s'nachts vliegen. Oh, wat een nacht was dat. We hebben vier seizoenen. Oh, The Four Seasons. Vier seizoenen, de Four Seasons met uh, What a Night. Het is eh, half elf geweest, luisteraars. En dat betekent... Ja, applaus. En cabaret. U, eh, u bent de eigenaar van deze zaak? Ja, mevrouw Buckums Beestenboel. De drie, de drie magische beest, maar zonder een T, want we zitten in Utrecht. Maar eh, u zult er wel druk mee zijn hè, met de verzorging van deze dieren. Ja, je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè. Oh, is dat zo? Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes. Ach, waarom is toch gezegd? En helemaal niet in de euteleuzie. Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Eh, ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja. Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn. Hè? Mevrouw, ik heb me één keer vergist. Had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad. En dan moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen? Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen. Maar wat ik me nou afvraag, eh, meneer Buckum... heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen? Ja, en ontvreemdingen, hè? Oh, oh. Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè? Oh, je bedoelt eigenlijk eh, meer gestolen? En gepikt. ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg. Verbierig. Verborg bedoel ik. En ik ga hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw. Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij. Nou, doe huh? eens een leuke indigestie, mevrouw. Nou ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld ehm, ehm, eh, verborgen camera's plaatsen. Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden. Meneer Bukum, welke dieren lopen nou het hardst? De vogelen, mevrouw. De vogelen? Het, vogel... het vogelwezen. Ja, ja. Die vliegen de winkel uit, hè. Vooral tegen het najaar. Hè? Dan gaan ze naar de warme landen, een beetje ontwikkeling opdoen. Hè? Ja. Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren hè, natuurlijk. Ja. Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter. Dat is niet gek. En binnenkort ook, mevrouw, binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar nou, dat vind ik niet duur. En, en wat voor soort honden nog meer? Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH hier iets verderop... heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad dat zal wel goed lopen. En, en het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog? Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is oh. voor teruggekomen het plastic zakkenras. Kijk eens. Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw. Maar hoe bedoelt u dat? Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem. Toch, eh, toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè? Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan, eh, dan willen ze wel, hè? Ja, dat geloof ik. Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Nou. Maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw. Het is namelijk paartijd. Oh. Dus ze zijn achter in de hokken, dat is logisch. Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel, wel eens willen zien eigenlijk. Ja, maar zij u niet. Ja, maar ik bedoelde... Eh, wat zijn het, bavianen of zo? Mensapen, dacht ik mevrouw. Ik weet niet precies. Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes uh, één pinda geven... zodat ze heel even naar buiten komen? Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee, nog niet voor een hele zak. Ik bedoel... Ja, of u moet pinda's bedoelen natuurlijk. Nee, apenrotjes is nou goed. Maar stel nou dat ik een olifant zou willen. Ja. ja. Kan ik dan ook bij u terecht? Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren... van een beetje afmeting, een beetje formaat... dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm. <laughs> Ja. Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè? Zoals BV. Oh, ik zal maar zeggen, mottenballen. Nee, nee mevrouw, we hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooien pikken, maar daar heb je niks van. Die zullen ook wel eh, kostbaar worden bij ons, hè? Die gaan per stuk tegenwoordig. mevrouw. Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor. Het is eh, net een vak, hè? Ja, ja, ja, eh, zeker. En je hebt wat om handen natuurlijk, hè? Ja, overdag, hè? En tussen de middag, hè? Oh, ook. Ja, en s'avonds misschien. Maar eigenlijk... En door de week zo ook wel weer. Oh. Maar eh, eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. De zogenaamde reïncarnatie. Ja, met twee vlooien pikken op de i. Ja. Inderdaad. Ja, dat klopt mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was. Er zaten ook voorbeelden bij. Ja. Een man als Alfrink bijvoorbeeld, kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uil komt terug als rode hond. Nou, maar wacht even, dat is geen dier. Nee, maar wel een ziekte. Prins Bernhard. Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw. En Pierre Jansen? Ja, die wel natuurlijk. Oh. Ja, wandelende tak. Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf. Het is... Eh, Net een vak. En weer terug. Ja. <laughs> ja. Ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Bukum. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen? Ja, je moet natuurlijk van dieren houden. In het algemeen en in het bijzonder. Ja. En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul. Maar mijn vrouw hield niet zo van dieren. Oh. Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit. Ja. toen heb ik toch de dieren maar gehouden. Get out of my mind. the secret of your youth. lost a baby in disguise. And though you Mary Pickett was dat met eh, Young Girl. There she was, just walking down the street singing. Do what diddy diddy dum diddy do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what diddy diddy dum diddy do. She looked good she looked fine. looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Oh, did it, did it, dum, did it, dum. Holding my hand just as natural as can be singing. Oh, did it, did it, dum, did it, dum. We walked on. Walk To my door. my door, we walked onto my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. We're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do or did it happy and that's how we're gonna stay singing. I mean it. Well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh yeah. Do what did it, oh, dum did do. Do what did it, dum did do. Do what did it, did it, dum did it do. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Oh, over and over, I tried to prove my love to you. Over and over, what more? Cause you dat was eh, Lord Price met Personality, luisteraars. Eh, ik heb nog eh, gesolliciteerd recent bij de Clinic Clowns. Maar ik ben niet aangenomen. Toen ben ik naar Katie gegaan en ja hoor. Ik werd Katie's clown. Nou, <laughs> helemaal leuk. Don't And you know that it's sincere Don't you think it's kinda sad That you're treating me so bad Or don't you even care Don't lang geleden, mensen. Hè? Is dat lang geleden? Ja, dit is heel lang geleden. Maar dat is de meeste muziek die ik eh, draai bij uh, de Week door. Elke woensdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Een gezellige ontbijtshow, een eh, gezellige ochtendshow. ik durf te beweren de gezelligste show van een heel Kennemerland. Op de woensdagmorgen bij ZFM, of ZFM zo u wilt, Zandvoort. U kunt meeluisteren via www.zfm.nl eh, nee, tussenliggend streepje live.nl. Ik voel me een beetje dizzy, luisteraar. Tommy Rowe ook trouwens. Hè? Dus, eh, Tommy Rowe ken ik ook. is dus mijn buurman, Tommy. beetje dizzy kan je zomaar worden. Hè? Als je er wel drank op hebt bijvoorbeeld, dan word je ook dizzy. Zelfs op een zonnige middag. The Kings.